Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opnieuw heeft het Amerikaanse leger een vermeende drugsboot opgeblazen. Het gebeurde in het oostelijk deel van de Grote Oceaan in internationale wateren. Volgens het leger zijn de vier opvarenden gedood. De VS heeft de afgelopen maanden zeker 22 boten aangevallen... omdat die drugs naar de VS zouden vervoeren. Daarbij vielen bijna 90 doden. Internationaal en in eigen land is daar veel kritiek op. Om de aanvallen te rechtvaardigen heeft president Trump de drugskartels die achter de transporten zouden zitten bestempeld als terroristische organisaties. De vrouw die aangifte heeft gedaan tegen Marco Borsato gaat erover nadenken of ze wil dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat. Dat zei haar advocaat Peter Plasman in Nieuwsuur. Hoewel ze nog geen beslissing heeft genomen, zegt hij dat zijn cliënt na de vrijspraak van Borsato het gevoel heeft dat ze in de kou staat. Plasman ziet wel mogelijkheden voor een hoger beroep. Hij benadrukt dat Borsato is vrijgesproken bij gebrek aan steunbewijs... niet omdat de beschuldiging van zijn cliënt niet klopt. Plasman verwacht dat het OM bij het besluit om wel of niet in beroep te gaan... zeker rekening zal houden met de wens van zijn cliënt. In Arnhem heeft de politie ingegrepen toen fans van de Graafschap zich weigerden te laten fouilleren voor de wedstrijd gisteravond tegen Vitesse. Fouilleren was verplicht om vuurwerk buiten het stadion te houden. Toen honderden bezoekers dat weigerden, werden ze teruggestuurd naar de bussen waar de sfeer grimmig werd. Sommigen gooiden vuurwerk naar de politie, waarop de mobiele eenheid ingreep. Door de onrust begon de wedstrijd een klein half uur later. De graafschap versloeg Vitesse met 2-1.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 Christian